Nu op Radio 501. In de 501 met Rob de Grill. Vergeet niet waar je ze het eerst hoorde. Radio 5 alleen. Mieke Snow uit het Hoge Noorden en Pretender. Dit is de Indie 501 tot, eh, tot 10 uur vanavond. Mijn naam is eh, Rob de Geel, aangenaam. En uh, begonnen met een nummer van de beste platen uit 2012. Ik heb het over niemand anders dan Dr. John. Overigens ook een ex-donderdisc. En wie ook terug is van weg geweest, en daar ben ik persoonlijk heel erg blij mee, is Go Back to the Zoo.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 Joh, de Regulators op Radio 501. De Indie 51 tot 10 uur vanavond bij jou met straks de top 10 van meest bijzondere voetbalstadions op de hele wereld. En een nieuw item in de show vanavond. Vorige week mee begonnen. De gast die niet kwam. Hier is de police, Roxanne op 501. Roxanne! smile. The room was too hot to handle, too good for running a mile. Yeah. Can you sing it? hid my light from the shame. I felt the disgrace of losing, but still I took all the blame. Oh no. And singing. There is something in the way I've got to lose. Well, you can try to fly over mountains, and you. Toronto. Mo Solid Gold en Personal Savior, mijn persoonlijke redding. Uh, sommige mensen hebben het dan over uh, eh, JC, maar het eh, meeste zal je toch zelf moeten doen. En gewoon doorgaan alsof elke dag een les is. I gotta change my way. Zeg waar ik op staat, ben mans genoeg. Rechtvaardig, kwaad wat een ander doet. Schrijf het van me af, boeken en bundels. Jij komt hard, gevoelens versukkels. Ik ga diep, moet mijn verhaal kwijt. Als Maria's mosterd naar de maaltijd. Timmer aan de weg als stratenmakers. Likker en krekken schade laten. Op jezelf en je nabestaanden. Ben op mezelf, nieuwe level, nieuwe fases. Alles vertraagt tussen viel als het tegen zit. Kalm aan, ga niet overal tegenin. Zeggen met kennis en weet waar ik over praat. Stressende mensen leven zonder rode draad. Dag niet gelach is een dag niet geleefd. Je pad die verandert elke dag, elke week. slag of stoot. Soms zie ik gasten wachten op het kaas van mijn brood. Zeg het, Jerome is ook niet in een dag gebouwd. Ben een flow en geloof in mijn kracht, ik zou. Gemeende deler of niet, bekijk het positief. Neem de benen voor niets, koop van energie. Steek je niks zonder banken of stoelen keert. Bespreek dit hier, ondanks het gevoelig licht. Alleen een hoofd schade als je meeloopt. Breek je hoofd als een casus case loopt wie het klein imiteert. Wil de wereld aan zijn voeten, hij verdient meer. Heeft jaren lopen sloegen. Breek regels, leef je leven geniet. Geen favors, alleen als je beter verdient Niemand is perfect, elke dag is een les Zie je kans als cash, je pakt dit en weg als kind geleerd. Ja, het leven is een strijd, overwinning verlang naar meer.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 together. together. Mm, if food is frying and people smile. Freedom Song op Radio 501. Als je dat zo hoort kun je er weinig voorstellen dat Jason Mraz een concertzaal op stelte kan zetten. Maar toch, dat zijn de berichten die ik hoor eh, van de mensen die aanwezig zijn geweest bij zo'n concert eh, afgelopen maand in Nederland. We zijn aangekomen bij het eh, altijd gezellig eh, gezellige onderdeel, de top 10. En we hebben gekozen voor de top 10 meest bijzondere voetbalstadions eh, vanavond. Omdat we toch een beetje in de climax zitten van het Nederlandse voetbal, leek me dat wel een leuke verademing. We beginnen op nummer 10 met het Osaka Stadium in Japan. Het was ooit het stadion van de Japanse baseballclub Nankai Hawks. In die tijd konden er bijna 32.000 mensen plaatsnemen in het stadion. In 1988 is de club echter verkocht en het stadion is op, omgebouwd tot een shoppingcentrum. Dus je kunt daar gewoon winkelen in een eh, sportstadion. Op nummer 9 vinden Marina Bay Singapore een drijvend voetbalveld in de haven van Singapore met de naam The Float at Marina Bay. Op de tribunes is er plaats voor 30.000 mensen. Moet niet te ver uitschieten, want dan eh, ben je de bal kwijt volgens mij dat het Estadio Municipal de Braga, het stadion in Braga, Portugal, zullen de meeste mensen zich nog wel herinneren van de Europese voetbalkampioenschappen in 2004. In dit stadion speelde Nederland tegen Letland. Achter één goal is er geen tribune, maar een grote rotswand. Dan het Gosbin Dolak. Het is een eh, ander bijzonder stadion eh, tussen de rotsen te vinden in Kroatië. Het Mbato Stadion in Zuid-Afrika zijn de architecten lekker losgegaan bij het bedenken van het stadion. In totaal is er plaats voor 59.000 eh, mensen. Maar de tribunes zijn niet zo opgebouwd als je normaal gewend bent, maar een beetje over elkaar heen eh, gestapeld. Dan hebben we het Eidi. Dit moet het eh, stadion zijn met de mooiste locatie aan de kust bij de Faroe-eilanden. Alleen de vraag is of het bij hele hoge golven of je dan nog droog blijft zitten. Het FC Alesund Stadion. Ja, waarom tribunes bouwen als je heuvels hebt, moeten ze gedacht hebben in Noorwegen. Ze hebben gewoon, eh, ja, de mensen nemen plaats op, eh, op, op de heuvel die eh, langs het veld daar gewoon ligt. Ze hebben in 2005 daar toch maar verandering in aangebracht en een nieuw stadion gebouwd. Omdat ja, de mensen klaagden toch een beetje dat ze niet echt heel erg lekker zaten terwijl ze naar de wedstrijd keken. Het Jan Guito Malucelli dit eh, is in de volksmond ook wel bekend als het Eco-stadion. Het stadion in Brazilië is gebouwd zonder gebruik te maken van beton. Het is puur uit hout opgebouwd. Wel zo milieuvriendelijk, maar of de, de plaatselijke brandweer er ook zo blij mee is, dat, eh, ja, daar kunnen we vraagtekens bij stellen. En dan, ja, de nummer 1, dat is er toch eentje in eh, Oekraïne. Ik vraag me af hoeveel officiële wedstrijden er plaatsvinden. Want eh, het voetbalveld is gebouwd op een heuvel die eh, nogal schuin ligt. Dus ja, de bal die rolt gewoon naar beneden. volgens mij heeft Barry nog een, een toelichtingen toelichting hierop. Nou, Rob, jij hebt het wel over een houtstadion of de brandweer daar zo blij ja. is. Wij zitten ook in een houtgebouw, hè? Ja, inderdaad. Binnenstad van Horen. Het is een, ja, toch wel een oud pandje is ook helemaal van hout. Je er eh, weer zo'n rokertje opsteken, misschien moeten we dat gewoon maar niet meer doen, hè? Ik ben weer pleiten. <laughs> ik wil je erbij helpen, Barry. Je kunt me ook eh, inhuren voor... Uh, voor Laat voetbal Hier Superstar. Passing, kicking, shooting, dribbling, tackling, heading and ball control. you play the game as best you can. You pass the ball or dribble past your man. The goal you score, it wins the game. Big money wages and all that fame. Soccer superstar, we know who the superstar. You've come so far. Hey, soccer superstar. in de jacht op eh, toepasselijke plaatjes kom je wel eens wat tegen. En uh, een wijsman heeft mij ook wel eh, geleerd bij het radiovak... als je een plaat eenmaal instaat, dan moet je hem ook uitdraaien. Ehm, ik heb zojuist besloten dat Jess Conrad en Tanya Tenola... de enige uitzondering eh, daarop zijn. We gaan verder met goede muziek. time we gave our sins away.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 Veel te veel geld om handen en veel te veel tijd. En jammer genoeg komt er weinig uit de vingers meer bij deze heren. Ehm, ja, ik hoop dat je mailprogramma open staat of dat je radio5alleen.nl voor je neus hebt om even jouw keuze door te geven voor wat live or live aangaat voor vanavond. Um, Alfa Blondie is keuze nummer 1. Eh, het is, ik, heb, een klein beetje doorgespoeld, want het is een, eh, een bekende track. I Wish You Were Here. Je kunt het ongetwijfeld in de versie van, eh, van Pink Floyd en vele anderen. En ja, dit is het Alpha Blondie sausje. klein stukje zang mee pikken op. So, so you think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain Keuze nummer 1 vanavond dus in Live of Live Alpha Blondie. En hier is keuze nummer 2. is Richard Buckner. closing down hardly a moment to spend before getting it back again. The longer you leave it. Laat me even weten via studio at radio501.nl of de chatbox bij ons op de site waar je vol kunnen uitgaat. Is het uh, keuze nummer 2 Richard Buckner of is het toch keuze nummer 1 Alpha Blondie? En terwijl jij erover nadenkt, uh, draaien wij weer even een track van E. Balladeer op Radio 5 Lane. Heeft een aantal nederklassiekers op zijn naam staan. En dit is ook eentje ervan. Plan B. So here's the plan. You take the car and drive it. Down to somewhere south. I love the smell. Try the melt. That is not important now. This is me, believe it. This is free America. This is me believing. Fool around, flip a bird. Fucked up on a flight of meals. We share a drink, sing along. Too long forgotten evergreen. This is me believing. This is free America. This is me. far to run. I'll make my way, corn and thorn, straight until the sun goes down. Awake up to the sound of birds near a long forgotten town. Don't you try and save me. God exists, maybe. me believe it. This is free. This is free. This is me. This is me. Phonic en Mad About You, Radio 5 Leen met zometeen de plaat voor je hoofd. Nu op Radio 501. Indie 501 met Rob de Grill. Dit, dit is deze week de Radio 501 plaat voor je hoofd. Nou radio, nou muziek, echte Radio 5 alleen Het heeft de oude baas behaagd om weer een eh, prachtig nieuw album uit te brengen. Dit is eh, de Attic, afkomstig eh, van het nieuwe album op Radio 5 alleen. Daarvoor de plaat voor je hoofd, River of Breaklights. Nog tot en met morgen de Radio 5 alleen plaat voor je hoofd. Ze zijn afkomstig uit het uh, beeldschone Zusteren. En morgenavond tijdens uh, On The Rocks met Arwin Tammerga wordt de nieuwe plaat voor je hoofd weer bekendgemaakt. Er is dan ook een feestje hier in Horen in Café Het Kroegie. Mocht je in de buurt zijn, DDRR, we noemen ze ook wel Dex Drums Rock'n'Roll. Ze bestaan één jaar en ze hebben besloten dat om, eh, om dat buiten de deur eh, te vieren. Uiteraard ook ehm, ja, sfeermomenten daarvan eh, in de uitzending van Radio alleen. En ehm, na On The Rocks kun je overigens ook nog genieten van een volledige versie van 501 Alternative met Jos van Tol. Ja, we hadden zo'n bijzondere gast afgelopen vrijdag, Elio Pees, dat we hem alle ruimte gaven op het eh, Vader Jacob steeds. En Jos zijn programma een uurtje in eh, moest korten. Maar eh, morgen is hij erbij, twee uur lang op Radio 5 alleen. Inmiddels gaat het stemmen voor live or live aardig. Er is al een 3-0 eh, voorsprong voor Elva Blondie. Dus als jij de heer Buckner eh, op de radio wilt horen, dan zou ik nog maar even snel gaan stemmen via studio.radio501.nl of eh, via de chatbox bij ons op de site. Er kwam ook een, een verzoekje binnen via de mail. Het is van Mark. Hij wilde graag Sophie Alice Baxter horen. Nou, mag je aan mij ook even uitleggen waarom hij deze dame op de radio wilt horen? Het is in ieder geval haar grote hit Murder on the Dance Floor nu op Radio 501. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. About your kind. And so and so and so and so and so and so and so. so you'll just have to de toelichting van Mark waarom hij deze eh, toch wat vergeten dame Sophie Alice Baxter graag op Radio 501 wilde horen. Wil ik je even op het volgende wijzen. Dat is de demo contest bij ons op de site. Eenvoudig eh, te komen door eh, even op eh, ja, het item te klikken in de menubalk. je, je kunt daar stemmen op een viertal artiesten ehm, die ja, hun demo hebben ingestuurd. En veelal klinken die demos gewoon als een officiële single. Ehm, de fanbasis van de Dirty Denims is redelijk losgegaan. Ze hebben een forse voorsprong op de andere artiesten. Ik wil toch even ja, een van die andere artiesten onder de aandacht brengen. Omdat het stiekem een van mijn eh, persoonlijke favorieten is. Um, ik heb er zelfs op gestemd. Eh. ik weet niet of de uh, jocks van 5 alleen eigenlijk mee mogen doen met de demo contest, maar ik heb het stiekem gewoon gedaan. in Amsterdam. I am all alone again. I know that you won't give a damn if I tell you how I feel. I take a walk out in the rain. try to wash away the pain. I hope to see your face again, but I know it can't be real. I'm holding on to a memory, bright pages full of poetry. I am my own worst enemy, cause I can't let myself be getting drunk more. myself to feel alive, but it's killing. jazz man played a sad and simple serenade, and it's breaking my heart. In my dreams, I'm back with you, and I know exactly what to do. But every time the night is through, it's the fall. know that you won't give a damn if I tell you how I feel. 501 muziekcritici, ik eh, begrijp ze niet altijd. Zoals eh, bij het album van The Shins, volledig afgekraakt. Terwijl je dit hoort, de Rival Spiral. Eh, ik bedoel, daar is toch weinig mis mee, hè? We willen alleen wat mooier weer, dat past bij deze muziek. We gaan het bekendmaken, de Live Orlife artiest eh, die gewonnen heeft. Je kon kiezen uit eh, Richard Buckner of Elva Blondie. Het is een uh, eh, 5007-0 overwinning voor Elva Blondie geworden. Alleen moet Mark dan wel even de staatsloterij winnen. Want anders is het gewoon 7-0 voor Elva Blondie. Hebben ze toch nog gewonnen? them all around. What we found, the same old fears. Oh, I wish you were. Gerrit Schotland, kom het tegenwoordig nog maar eens om. Eddie Brickell op Radio 51. Straks nog even een vader en zoon momentje. En dat doen we dan in de familie eh, Marley. Vader of zoon lijkt zo op vader Hoor Ik heb een, eh, een eh, oud nummer gevonden van Bob Marley. En daar hoor je gewoon Ziggy Marley in terug. Gaan we zo meteen doen. Ook het nieuwe item dat vorige week gestart is. De gast die niet kwam. Vorige week hadden we in principe een uitnodiging van eh, Rob van der Molen om naar de studio te komen om te praten over het Outdoor Stereo Festival. Maar eh, Rob kwam niet. En ook vandaag hebben wij een uitnodiging ontvangen van een gast eh, die helaas niet komt. Ehm, vorige, afgelopen vrijdag hadden we de gast die dan wel kwam, helemaal vanuit Engeland met het vliegtuig. Het is maar een half uurtje vliegen hoor, dus zo Spannend was het voor uh, degene niet, maar wel om hier op te treden op het eh, befaamde Vader Jacob steeds. Ik heb het over Elio Pace. We zijn bezig met een mini-documentaire, binnenkort te zien hier op radio501.nl. En deze dag kon je genieten van zijn muziek, zijn single Got the Buck Back als donderdisc. De donderdisc. Dit is de donderdisc van Radio 501. Daverende donderdag. Radio 5 alleen plaat voor je hoofd. Elio Pace en Get the Bug Back terug op de zender en dan in de vorm van de donderdisc. Ja, het vader- en zo'n momentje. Ehm, het is, eh, ja, ik heb het eh, ja, vandaag eigenlijk eh, ontdekt. de, ja, de verbindenis tussen Ziggy en Bob Marley. En ehm, ja, laten we dan eerst even het stukje van Ziggy laten horen. Het gaat me eigenlijk om een klein fragmentje en dat is het volgende. Hoor je hem zo lachen? Nou, moet je nu luisteren naar het eh, nummer Crazy Baldhead van zijn vader Bob Marley. Zo sprekend. chase those crazy ball Hij heeft net de studio verlaten, Barry. Maar eh, volgende week donderdag is hij er weer voor jou. Hè? Om 6 uur met zijn heerlijke reggae-klanken. En deze man komt ook regelmatig voorbij tussen 6 en 8 op de donderdagavond bij Radio 501. Bob Marley en Crazy Baldhead. Ik wil er eigenlijk nog één ding over kwijt. Mannen die hun, die hun hoofd kaal scheren, ze mogen blij zijn dat Bob Marley niet meer bestaat. Of dat hij inmiddels hoog boven ons zweeft. Straks nog de populaire rubriek Soul omdat het kan. En dit is volgens Giel Belen zijn ontdekking. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, hè? is de ontdekking van Radio 5 alleen. Alabama Shakes, hold on. kan natuurlijk niet ontbreken. James Brown, Cold Sweat op Radio 5 alleen. We klokken 7 minuut 25. Als er James Brown fans in de house zijn, dan wil ik hem helemaal nog even uit laten spelen. Maar GB Stel is inmiddels ook in de house. We worden straks na weer eh, met zijn eh, programma Geluid uit de Bunker. Jouw wekelijkse portie hop. Dus je moet een beetje haast maken hebben namelijk ook nog eh, de gast die niet kwam en eh, de rubriek Soul, omdat dat kan. Dit is echt een van mijn aller, aller, aller, aller favorietste onbekende soulbandjes uit de jaren 60 en 70. Ik heb het over Kent en de Candidates. En hun single The Neck. Luister er eerst even naar en dan zal ik je vertellen hoeveel hij eh, precies waard is mocht je hem in je bezit hebben. date one night on 2nd Street and Hub. Everything was jumping at the Jungle Club. Big boy Billy like a kangaroo was out on the floor trying to boogaloo. Fine fat foe like a buffalo, she was trying to skate with a lot of soul. Mighty Joe Young roaring like a king was out on the floor trying to shing a ling. Long tall Timmy was looking great, got out. Somebody shouted, now Timmy, what the heck? Timmy said, look out, I'm gonna do the next. He did the next. de Candidates als onderdeel van de populaire rubriek Soul, omdat het kan. Je hoorde de nek op Radio 5 Lane. En dan, ja, dan lees je commentaren op eh, internet als... I saw this band many times at the Hilltop Club in Edgerton, Kansas. They were, were by far the best band in the Midwest at the time. Dan denk je, nou weet je, je hebt het singeltje eh, in je, in je bezit. Je wilt dat natuurlijk nooit kwijt, maar je bent toch wel een beetje nieuwsgierig... Eh. wat brengt er nou op, zo'n singeltje, zo'n 45 toeren singeltje van Kent en de Candidates met daarop Go High en het B-kantje de nek. Nou, weet je, toch zo'n 12 dollar eh, die eh, je rijk rekent. Ik had toch eh, iets meer verwacht. Nog vijf minuutjes in die 5-1. Ik kan mezelf nu natuurlijk een ware vakman tonen door een liedje uit te kiezen die echt tot de, tot de seconde precies uitkomt op 10 uur. Of ik kan gewoon een beetje smokkelen en twee liedjes draaien. Want vijf minuten is wel heel erg lang voor één nummer. En ik denk dat ik met L. Anthony Chill wel heel erg blij maak. Ik heb de zomer in mijn bol. Hier is Sigarit. like damn, really make it hard for me, though. Seems like I just never met a woman like you Baby, baby, I'm getting obsessed by you Spend a lot of time thinking, what do I do? Damn, baby, dress and talk like I do She's the kind of woman that says I will buy you Brand new case, Louis shades and a shirt Shorty's in the pen and gotta be with her I will love you, hold you, touch you Be with you from day to day you let me hold you, you, I will love you every day. I will love you, hold you, you, be with you from day to day. If you let me hold you, you, I will love you. She got it. She's walking on the Prada. She got it. Shining in the Bentley. She got it. That's why I really want her. She got, she got, got, she got, she got it. She already got it. So I came with the Louis. She told me check the closet. Oh, okay, she got it. Yeah, I can't lie. Miss uh-huh. Independent, born on the 4th of July. So when I wonder why, she wonder too. Everything I have, she got it too. When I come with the red, then she comes with the green. Her love don't cost a thing, but best believe she comes to see. Yo, L, she tickles me. Iced out Tiffany. Why they be a baby fat? Shorty walks on Italy. <laughs> she got it like. Roger that. And every day I'm on the mind. No yeah, need to care. She got it. She walking on the bright eye. She got it. Shawty in the Bentley. She got it. That's why I really want Shorty, em off. They ain't got nothing on you, girl. Feel like a boss. Shorty, em off. They ain't got nothing on you, girl. You stunning like a boss. Shorty, em off. They should call the cops, cause you kill 'em when you walk. Go ahead, do your thing. All they do is stall. And they ain't got nothing on you, girl. You got that, you got that, you got that. She got it. She walking on the bright eye. mooie Nederlandse productie. L. Anthony van het 69 eh, Gems label en uh, eh, C Got It. Ehm, nou, dan gaan we er stiekem nog eentje draaien. Het is eh, van de hiphopper uh, Beef. Het is wel eh, leuk om te zien. vroeger ja, gebruikten ze al die oude soulplaten. daar pakten ze dan sampletjes uit. Maar ja, tegenwoordig klinkt de nieuwe soul ook weer als oude soul. Dus Beef heeft gekozen voor een sample uit Charles Bradley's Up in Flames. Ik wens veel plezier met Gio. Zometeen tot spookuur op Radio 5 alleen. Geluid uit de bunker. En ik ben er volgende week weer. Hoi! seventh, sixth grade, little homie had to payroll himself a fat J. And they puff, puff, pass to the left, to the left. And I turn them all down, take a hit, take a hit, nah. Always past, but I passed in rotation. No patience. I'm just a funny overweight kid. But my team was smoking heavy by the bong load. Used to tell us to take it down the wrong road. Strong scent was always sticking to their clothes. Had an ever present style that was sticking to the flow. So it goes, goes to show that it's not just my preference. Never mind it, so it never made a difference. And don't hand me shake, the handle with the shake well. Eyes glazed, half days, just trying to bake well. Never smoke, but been respected for the scheme. I'm just get blazed, and I remember how it tastes. Even when I first hit it, while you were sipping lemonade, I was picking Saxon from the clinic. That's how I live it. I'm so in it that I'm out about it. So if you bout it, puff your L and let this room get cloudy. I'll be sitting gladly high on top of paper plane. And if my claim to fame ain't the game, then I'ma still smoke the jam regardless. It's marvelous how the sweet's my biggest inspiration. Never hesitating to taking a deep breath. And if you wanna step and say the way I'm living is wrong, then I'ma blow a hole straight through this earth and make it a bomb. Rip it and pass it on till the world's hotter than some. Beef don't smoke, but he back and until my.